Uur. Mariette Krol met het NOS. In de Amerikaanse stad Memphis zijn zo'n 10.000 mensen op de been... voor de herdenking van de moord op Martin Luther King. De zwarte burgerrechtenactivist werd in 1968 doodgeschoten... op het balkon van een motel. Om dat te herdenken liepen nu mensen in een mars door de stad naar dat motel. En daar waren toespraken, onder meer van een zoon van Martin Luther King... en er werd een minuut stilte gehouden, precies op het tijdstip van de moord. Ook op andere plaatsen in de VS waren herdenkingen, onder meer in Kings geboorteplaats Atlanta. Mogelijk 90.000 Nederlanders zijn getroffen door het dataschandaal rond Cambridge Analytica, zegt Facebook. Het bedrijf Cambridge Analytica verzamelde informatie van Facebook-gebruikers voor onder meer politieke advertenties. Wereldwijd zijn maximaal 87 miljoen mensen getroffen, zegt Facebook. Eerder werd nog gesproken over 50 miljoen mensen. Maandag kunnen Facebook-gebruikers online controleren of ook hun informatie is buitgemaakt. In Rotterdam is tijdens de nationale dodenherdenking volgende maand toch geen koopavond. Ondernemers wilden dat graag, maar de gemeente steekt er een stokje voor. Een regel uit 2013 die de koopavond op 4 mei mogelijk maakte... wordt aangepast zodat het niet meer kan. Winkeliers hebben begrip voor die beslissing. En FC Barcelona en Liverpool hebben een flinke stap gezet in de richting van de halve finale van de Champions League. Barcelona won thuis met 4-1 van AS Roma. De wedstrijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely. AS Roma was daar niet tevreden over. De trainer vond dat zijn ploeg al vroeg in de wedstrijd een strafschop had verdiend. Maar Makkely gaf die niet. Het Engelse onderrondje tussen Liverpool en Manchester City eindigde in 3-0. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis en Jorginho Wijnaldum viel in. De terugwedstrijden in de kwartfinale zijn over een week. Het weer.